Een voorspoedige start. Michel Koenen met het NOS-journaal. De misstanden bij de Oranje-kazerne in Schaarsbergen zijn ernstiger dan gedacht. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een vertrouwelijk rapport van het ministerie van Defensie. Daarin staat dat militairen op grote schaal drank en drugs gebruikten. Ook zouden ze vrouwen hebben meegenomen naar de kazerne, in sommige gevallen prostituees. Vorige maand werd bekend dat zeker drie militairen op de kazerne in Schaarsbergen slachtoffer zijn geworden van onder meer aanranding en bedreiging. Boeren en mesttransporteurs voeren een kwaliteitskeurmerk in om fraude met mest te voorkomen. Wie geen keurmerk heeft kan moeilijker een banklening krijgen of mest vervoeren. Verder gaat de overheid strenger controleren. Minister Schouten had gevraagd om een plan van aanpak nadat vorige maand bleek dat mestfraude veel voorkomt. Veehouders rijden meer mest uit over het land dan afgesproken. Voor de tweede keer in korte tijd is een Noord-Koreaanse soldaat overgelopen naar Zuid-Korea. De soldaat dook ineens uit de mist op bij de streng bewaakte gedemilitariseerde zone. Noord-Koreaanse militairen waren op zoek naar de overloper en kwamen dicht in de buurt van Zuid-Koreaanse soldaten. Die vuurden daarop ongeveer twintig kogels af. Later waren er ook schoten te horen vanuit de Noord-Koreaanse kant. In Catalonië zijn vandaag vervroegde verkiezingen. Die werden twee maanden geleden uitgeschreven door Madrid... nadat Spanje de macht in de deelregio had overgenomen. En er werd ingegrepen omdat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. In Catalonië zijn zo'n 15.000 agenten op de been om de dag rustig te laten verlopen. Het weer nog lokaal wat motregen. Later vandaag opnieuw grijs met soms regen of motregen.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 The joy of is all around. I'm ready for a different kind of sound troubles go, cause everything is possible. I lift myself up to a higher ground. Christmas, this is Christmas. Take my love, it's okay. change of appetite.